Hier in Boekraad met het NOS Journaal. De structurele ongelijkheid tussen sociale groepen wordt niet kleiner... terwijl er wel veel beleid is gevoerd om die kloof te verkleinen. Dat constateert het Sociaal en Cultureel Planbureau in een onderzoek... waarin 2014 met 2020 wordt vergeleken. Er is volgens het SCP een groep die structureel achterblijft... en die niet serieus wordt genomen door de overheid... Deze kwetsbare burgers komen nog verder in de problemen door ingewikkelde regels, zoals het toeslagenstelsel. Het SCP vindt dat de menselijke maat terug moet. Ierland gaat toch akkoord met het plan voor een wereldwijd minimum winstbelastingtarief van 15 Daarmee is een nieuwe stap gezet in een internationaal initiatief om belastingontwijking door grote concerns tegen te gaan. Het idee is dat multinationals in elk land waar zij actief zijn belasting gaan betalen. De minimumwinstbelasting van 15% zal alleen gaan gelden voor bedrijven met een wereldwijde omzet van minstens 20 miljard euro en een winstmarge van 10%. Rusland was afgelopen jaar verantwoordelijk voor meer dan de helft van de door landen gesteunde hackaanvallen die door Microsoft zijn gedetecteerd. De aanvallen waren vooral gericht op Amerikaanse overheidsinstellingen en denktanks, meldt het techbedrijf. Na de VS waren Oekraïne, het Verenigd Koninkrijk en niet nader genoemde Europese NAVO-lidstaten het vaakst doelwit van de Russen. China was volgens Microsoft afgelopen jaar schuldig aan minder dan 10% van het totale aantal aanvallen. Het rapport van Microsoft gaat niet in op hackaanvallen door de Amerikaanse overheid. Een ambtenaar van de gemeente Culemborg wordt verdacht van omkoping, oplichting en witwassen. De politie heeft bewijsmateriaal in beslag genomen en een woning doorzocht. Verder is beslag gelegd op een auto, een woning en bankrekeningen, meldt Omroep Gelderland. Het weer. Vannacht is op uitgebreide schaal kans op dichte mist. Het koelt af naar minima tussen 2 en 7 graden. Lokaal is vorst aan de grond mogelijk. Morgenochtend begint grijs en mistig. In de middag meer zon en 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. nu de nacht. doesn't have to be this way Just the when your bed is made Then baby it's too late Yeah There's no hope for a hungry child Whose joker is wild They Hope away, way by the end of the day.